Het Tahrirplein in Cairo staat opnieuw helemaal vol met Egyptenaren die hun steun betuigen aan het leger en aan de nieuwe tijdelijke regering. Enkele kilometers verderop betogen juist aanhangers van de afgezette president Morsi. In Alexandrië zijn bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president twee doden gevallen. Zeker 25 mensen raakten gewond. Het kan nog uren duren voor de stroomstoring in Leiden en omgeving is verholpen. Dat zegt netbeheerder Liander. Delen van Leiden, Rijnsburg en Oegstgeest zitten sinds drie uur vanmiddag zonder stroom. Na een brand in een elektrische installatie in Leiden. Volgens Liander hebben ruim 7000 huishoudens geen elektriciteit. Ook doen op sommige kruispunten de verkeerslichten het niet. Ook het Leids Universitair Medisch Centrum is getroffen door de stroomstoring. Het ziekenhuis is overgeschakeld op noodstroom en meldt dat er geen problemen zijn met de zorg voor patiënten. In Leipzig is een meisje geboren met een gewicht van 6,1 kilo. Daarmee is het een van de zwaarste kinderen die ooit in Duitsland zijn geboren. De baby heeft een lengte van 57,5 centimeter, 8 centimeter langer dan een gemiddeld Duits meisje bij de geboorte. De baby kwam op een natuurlijke wijze ter wereld. De moeder bleek zwangerschapsdiabetes te hebben. Dat was de oorzaak van het flinke gewicht van de baby. Op de Brouwersdam in bij Ouddorp is vanmiddag een baby uit een snikhete auto gehaald. Bezoekers van het strand zagen de baby in de auto zitten en waarschuwden de reddingsbrigade en de politie. Volgens de politie is de baby in orde. Leden van de reddingsbrigade vonden later de ouders op het strand. Zij krijgen geen bekeuring, wel heeft de politie een stevig gesprek met hen gevoerd. Het weer vanavond nog kans op een onweersbui. Vannacht overwegend droog met mogelijk nevel. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag opnieuw kans op zware onweersbuien. Vanaf zondag rustiger weer en iets lagere temperaturen.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 One day, one day. get a good feeling.